Anouk Thijssen met het NOS-journaal. Nederland is 100.000 vluchtelingen op te vangen. Op een bevolking van 17 miljoen mensen is dat een overzichtelijke hoeveelheid, zegt PvdA-leider Samsom in het Nederlands Dagblad. Dit jaar worden er 50.000 vluchtelingen opgevangen. Het zou volgens Samsom het beste zijn als de oorlog in Syrië stopt. Maar als dat niet lukt, moet je de gevolgen zo goed en zo eerlijk mogelijk beheersen, zegt de PvdA-leider. De vluchtelingencrisis is de grootste kopzorg van Nederlanders, zeggen onderzoekers van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Zij ondervroegen in oktober en november duizend mensen over het vluchtelingenvraagstuk. 13 van de deelnemers vindt dat Nederland meer vluchtelingen moet opnemen. Ruim de helft vindt dat Nederland nu al genoeg doet. De metro en tram in Rotterdam rijden vanaf 2017 zonder subsidie. Volgens vervoersdeskundigen is dat een unicum in Nederland. Het aantal reizigers bij het openbaar vervoersbedrijf RET is de afgelopen tijd flink gegroeid en het aantal zwartrijders juist afgenomen. Dat levert het bedrijf miljoenen euro's extra op. Groot-Brittannië maakt zich op voor nog een dag met veel regen en storm. Noordwest-Engeland en delen van Wales en Schotland zullen de komende ochtend waarschijnlijk te maken krijgen met de storm Frank, die gisteravond over Noord-Ierland trok. Daar kwamen zo'n 2000 huizen zonder elektriciteit te zitten. Ook het vliegverkeer had last van de storm. Bij een schietpartij in Den Haag is een man zwaar gewond geraakt. Hij werd in zijn huis neergeschoten en is daarna naar het ziekenhuis gebracht. De politie kan nog niet zeggen wat er is gebeurd. Het is niet duidelijk waarom er is geschoten en hoeveel mensen erbij betrokken waren. Raymond van Barneveld heeft op de WK Darts in Londen voor een stunt gezorgd door Michael van Gerwen uit te schakelen. Hij versloeg de nummer 1 van de wereld in een spannende wedstrijd met 4-3. Daarmee bereikte van Barneveld een plek in de kwartfinales. Het weer, vandaag is het droog en vooral in het oosten schijnt de zon geregeld. Het wordt een graad of 10. Vanavond trekt een gebied met regen over het land. Morgen, op Oudejaarsdag, trekt de regen weg en wordt het 9 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. De A27 vanuit Gorkum naar Almere is bij Utrecht-Noord nog altijd afgesloten na een ongeluk. Inmiddels staat er 2 kilometer file achter. Het verkeer kan er langs rijden via de af- en oprit.